twee mensen altijd wensen samen te zijn. Hele leven liefde geven, zonneschijn. Worden zij soms bang voor wat eens komen zal? Dan hoor je hun smeken overal. Lieve Heer, heb medelij, al voor ons een plaatsje vrij. Wij willen zo dolgraag altijd samen zijn. regenboog. Schrijft u nu vast op hoe onze namen zijn.